7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het Rode Kruis opent een gironummer voor hulp aan gevluchte Venezolanen. De hulporganisatie heeft een budget voor Venezuela verdubbeld... en roept Nederlanders op geld te storten. De VN schat dat zo'n 3 miljoen Venezolanen naar het buitenland zijn gevlucht... en die hebben schoon drinkwater, voedsel en onderdak nodig, zegt het Rode Kruis. En dat kost tientallen miljoenen euro's. Bij de grens tussen Colombia en Venezuela zijn gisteravond de eerste vrachtwagens met Amerikaanse hulpgoederen aangekomen. Maar die komen het land niet in. President Maduro heeft militairen het konvooi laten tegenhouden. Hij zegt dat buitenlandse hulp overbodig is. De dode die is geborgen uit het vliegtuigwrak in het kanaal... is voetballer Emiliano Sala, blijkt het onderzoek van de Britse lijkschouwer. Zijn lichaam werd gisternacht uit het water gehaald... De Argentijnse voetballer raakte boven de Noordzee vermist... tijdens een vlucht in januari van Nantes naar Cardiff. De 60-jarige Britse piloot van het toestel wordt nog steeds vermist. In de vloer van het stadhuis van Apeldoorn is een scheur ontdekt... net als in het plafond van de parkeergarage eronder. Het stadhuis werd daarom gisteravond uit voorzorg ontruimd. Bouwkundigen hebben de scheuren bekeken. Volgens de gemeente Apeldoorn is er geen acuut gevaar... Wel is een deel van de garage afgezet en vandaag volgt verder onderzoek. En Dick Advocaat wordt niet de nieuwe trainer van Feyenoord. Volgens het Algemeen Dagblad heeft hij een gesprek gevoerd met de club... maar ziet hij het trainerschap daar niet zitten... vanwege de negatieve sfeer die is ontstaan rond zijn eventuele benoeming. Voetbalanalisten noemden de 71-jarige advocaat te oud... of slechts een tussenoplossing. Op die sfeer zit niemand te wachten, zegt advocaat in het AD. Het weer nog overwegend bewolkt, af en toe een bui. Er staat flink wat wind, aan de kust hard of stormachtig.